Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Haiti zijn zeker twee journalisten doodgeschoten door bendeleden. Ze deden verslag van de heropening van een ziekenhuis in de hoofdstad Port-au-Prince. Gewelddadige bendes hebben het grootste deel van de stad in handen... en namen begin dit jaar ook het grootste publieke ziekenhuis in. Het raakte zwaar beschadigd. Afgelopen zomer wist de regering van Haiti het gebouw weer in handen te krijgen... en begon het herstel. Maar bij de heropening op kerstavond openden bendeleden het vuur. Naast de twee doden zijn er ook gewonden... onder wie nog meer journalisten en ook een aantal agenten. In Diemen bij Amsterdam is op kerstavond iemand op straat neergeschoten. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht is nog onbekend. Meerdere verdachten zijn gevlucht richting het station van Diemen. De politie is naar hen op zoek en vraagt ook getuigen om zich te melden. De beroemde Indiase filmmaker Shyam Benegal is overleden. Anders dan in de traditionele Bollywood-films stelde hij in zijn werk sociaal en economisch onrecht aan de kaak. Shayam Benegal was 90 jaar. Paus Franciscus wil met het jubeljaar van de Rooms-Katholieke Kerk wereldwijd hoop bieden. Dat zei hij tijdens de kerstavond mist. mis. De katholieke kerk houdt elke 25 jaar een jubeljaar waarin verzoening centraal staat. In Rome worden tientallen miljoenen pelgrims verwacht... die door een van de heilige deuren lopen om spiritueel met een schone lei te kunnen beginnen. Die deuren zijn te vinden in de vier belangrijkste kerken van Rome... maar komend jaar ook in een gevangenis. Daarmee wil Franciscus zijn boodschap van vergeving onderstrepen. Het weer. Het is vannacht droog met kans op mist. De temperatuur loopt geleidelijk op. De kerstdagen verlopen grijs en zacht... met maxima van 9 tot 11 graden en weinig wind. Alleen tweede kerstdag kan smiddags de zon even doorbreken.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 Het ritme van Zandvoort. let me feel that warmth. my faith and worship. But then my chance to get to heaven slim. Oh, I used to worry about the future. But then I threw my caution to the wind. I had no reason to be carefree.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 All these bad times I'm going through, just dance. Hey, got can't in my heels tonight, baby. You know I got can't heat think I know the answers. And to me when I'm asleep. She says, You know that you can go much faster.